Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is geschrokken van het nieuws over kinderen van toeslagenouders. Ruim 1100 kinderen van ouders die zijn getroffen in de toeslagenaffaire werden uit huis geplaatst. Gebeurde ook bij Karin. Op een gegeven moment is, woon je met vijf kinderen samen. En binnen twee weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een torenhoge schuld, je hebt geen huis. Je kan nergens terecht. Je hebt gewoon niks meer. En nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk. Maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet. Kamerleden van meerdere partijen zeggen dat ze geschrokken zijn van de cijfers. En ze hebben allerlei vragen aan het kabinet. Bijvoorbeeld of de uithuisplaatsingen voorkomen hadden kunnen worden. Het bedrijf achter Call of Duty en Candy Crush heeft ruim 20 medewerkers ontslagen vanwege seksuele intimidatie en discriminatie. Bij Activision Blizzard zouden vrouwen zijn lastiggevallen door leidinggevenden en op de werkvloer is er een macho-cultuur. Moet jij naar je werk en wil je je hond een dagje kwijt? Een goede kans dat je niet terecht kan bij de hondenopvang, staat in de Telegraaf. Vooral in steden is het lastig om een plekje te krijgen voor je hond. Nu zoveel mensen weer naar kantoor moeten. In Amsterdam hebben ze zoveel aanmeldingen dat ze zijn gestopt met de wachtlijst. Applaus voor Ajax. De fans zijn super tevreden vanwege de Champions League pot gisteravond tegen Borussia Dortmund. Ging nogal lekker. Ja, komt hij over Haller. Nee, op het hoofd! En dan is het 4-0! 4-0 dus. Ajax heeft tot nu toe al zijn wedstrijden gewonnen en staat eerst in de groep. En de trainer van Dortmund, die is minder blij. Herr Rose, wat, wat denken ze na zo'n avond wie heute? Scheiße. <laughs>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

the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of fierce competition, get a view from a better position. Never question now you got my attention. Bring your mama, mama, mama, superstar. Keep showing me moves that are blazing. my imagination. Never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 en Zomerhits.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

you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun the sun And we'll sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together to change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your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 Noord-Korea heeft vanaf een onderzeeër een nieuw type ballistische raket gelanceerd. De raket bereikt een hoogte van zo'n 60 kilometer en belandde in de Japanse zee. En in de Belgische gemeente Oudsbergen, niet ver van Weert... komen de afgeschafte coronaregels weer terug. Het aantal besmettingen is er erg snel gestegen... volgens de burgemeester door de kermis van vorige week. Het weer bewolkt en lokaal een bui. Vanmiddag worden die talrijker. Het waait hard vanuit het zuidwesten en het is heel zacht... met ongeveer 19 graden. ZFM.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Sometimes when you're feeling blue tell you what to do. You just wanna run, run from all your sorrow. To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track. Slowly you will move into the right direction 哭。 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. you